Lot Lewin met het NOS Journaal. President Obama voor de aanhoudende blokkade van humanitaire hulp door de Syrische regering. Het toelaten van hulp maakt deel uit van het akkoord tussen Amerika en Rusland over het staakt het vuren dat maandag inging. Obama maakt daarom nu pas op de plaats. Hij zegt dat het bestand eerst zeven dagen moet standhouden en dat hulp moet worden doorgelaten. Een serie aanvallen met chloorgas in Syrië tussen april 2014 en augustus vorig jaar was het werk van de Syrische regering. Dat staat in een VN-rapport. Een anonieme diplomaat wist specifieke eenheden te noemen van het Syrische leger die de aanvallen zouden hebben uitgevoerd. De, de Syrische regering heeft het gebruik van chemische wapens altijd ontkend. In Amerika is Edward Albee overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse toneelschrijvers. Hij ontving drie keer de Pulitzer Prize. Albee's grootste succes was Who's Afraid of Virginia Woolf... dat in 1962 voor het eerst werd opgevoerd op Broadway. Vier jaar later werd het verfilmd met Elizabeth Taylor en Richard Burton in de hoofdrollen. Edward Albee was 88 jaar. Volgens het AD stopt DJ Giel Belen na 12 jaar met zijn ochtendshow op NPO 3FM. Als zijn opvolger wordt Domien Verschuren genoemd. Er zouden plannen zijn om Belen een programma in het weekend te laten maken. Het stoppen van het ochtendprogramma Giel past volgens het AD in het kader van de verjonging en vernieuwing bij de publieke popzender. Zwemster Lisette Bruinsma heeft op de Paralympische Spelen in Rio goud veroverd op de 200 meter wisselslag. Het is de tweede titel voor Bruinsma in Rio. Eerder was ze al de beste op de 400 meter vrije slag. En dan nog het weer. Het is droog. Plaatselijk kan er wat nevel of mist ontstaan. Overdag af en toe zon. In het zuidoosten een kleine kans op wat regen.